Renate Kok met het NOS Journaal. In Washington hebben tientallen agenten afscheid genomen van een collega... die omkwam bij de bestorming van het Capitool. De agent raakte daarbij zwaar gewond en overleed een dag later. Zijn collega's vormden in het centrum van Washington een erehaag... waar de lijkwagen langs reed. Op het Witte Huis hangt de vlag inmiddels halfstok. Er was de afgelopen dagen veel kritiek op het uitblijven van het eerbetoon voor de agent. Zowel de FBI als de politie in Washington doen onderzoek naar zijn dood. Naast de agent kwamen er nog zeker vier anderen bij de rellen om het leven. Inmiddels lopen er zeker 25 politieonderzoeken naar binnenlands terrorisme in de Verenigde Staten. Haagse bronnen melden na het beraad vanmiddag op het Katshuis... dat de lockdown in Nederland na 19 januari wordt verlengd met drie weken. Het kabinet wil nog wel bekijken of de verlenging van de lockdown... voor de basisscholen korter kan duren dan die drie weken. In het overleg zou ook zijn besloten dat het financiële steunpakket... wordt uitgebreid voor bepaalde sectoren. Dinsdagavond is er weer een persconferentie van het kabinet. Twitter heeft een bericht verwijderd van de Chinese ambassade in de Verenigde Staten. Daarin schreef de ambassade dat Oeigoerse vrouwen door toedoen van China meer autonomie hebben gekregen en niet langer babymachines zijn. Het bericht veroorzaakte veel ophef omdat uit getuigenissen van gevluchte Oeigoerse vrouwen blijkt... dat ze door de Chinese staat gedwongen worden tot abortus... en dan soms zelfs buiten hun medeweten om worden gesteriliseerd. Het verwijderde bericht is vervangen door de melding dat de tweet de Twitterregels heeft overtreden. De oprichter van het Oerol Festival op Terschelling is overleden. Joop Mulder begon in 1982 met Oerol vanuit zijn woonkamer. Het festival groeide uit tot een van de grootste theaterfestivals op locatie in Europa. Trekt jaarlijks zo'n 50.000 bezoekers. Mulder nam in 2017 afscheid als directeur van Oerol. Joop Mulder was 67 jaar.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

chase it all away. part of you does things to me never before has someone been more unforgettable in strand of de kroeg.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 you